Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Net als afgelopen vrijdag rijden er ook vandaag geen NS-treinen. In eerste instantie zou het spoor alleen in het zuidwesten plat liggen... vanwege een staking bij twee vakbonden. Maar zondag kondigde een derde vakbond aan ook in Noord-Holland te gaan staken... vertelt de NS. En dat is eigenlijk te kort tijd om de hele boel nog aan te kunnen passen... om een betrouwbare dienst te rijden voor eh, de rest van het land. En dus rijden er nergens NS-treinen op een sprinter tussen Amsterdam en Schiphol na. Rijkswaterstaat en de ANWB denken dat het vandaag extra druk zal zijn op de weg. En ook in het OV dat wel rijdt, zoals treinen van Arriva, wordt extra drukte verwacht. President Trump stuurt 2700 extra militairen naar Los Angeles vanwege protesten daar. In die stad wordt al een paar dagen gedemonstreerd tegen het oppakken en uitzetten van migranten. De staat Californië is het niet eens met de hulp die Trump stuurt. De gouverneur zegt dat de president de boel alleen maar wil ophitsen om meer chaos te creëren. Snapchat moet meer doen tegen de verkoop van smaakjesveeps, Dat zegt een anti-rookstichting. Zij zeggen dat jongeren op Snap superveel reclames te zien krijgen... terwijl de verkoop sinds vorig jaar verboden is. En de experts willen dus dat... Eh, heel kort gezegd dat ze beter hun best doen... om dit soort, dit soort eh, content van het platform te weren. En gebeurt dat niet, dan stappen ze naar de toezichthouder... of zelfs naar de Europese Commissie. Die kan flinke boetes opleggen. En de gemeente Montferland in de buurt van Arnhem heeft dit Pinksterweekend op eigen houtje de grens met Duitsland dichtgegooid. Twee grensovergangen in het dorp Beek werden afgesloten omdat het verkeer de afgelopen weken daar compleet vastliep. Dit weekend hadden de inwoners de straten weer voor zichzelf. Ja, het is echt een verademing geweest. We hebben de afgelopen weken, kan ik het eigenlijk geen drukte meer noemen. Het was echt chaos. We, hebben gewoon, eh, we waren echt een afvoerpotje van, eh, van de snelweg. Eh, mensen die niet door de grenscontroles heen wilden. En alle Duitsers, campers, uh, staancaravans hebben alles voorbij zien komen. We konden onze eigen, eigen oprit niet meer af. Eh, dus eh, vanwege de veiligheid zeiden we ook, dit moet gewoon stoppen. Voor mij mogen ze doorgaan zo. Maar of de grensovergangen inderdaad vaker dichtgaan, dat weet de gemeente nog niet. Het weer nog, vanochtend nog bewolking en af en toe regen. Later zijn er, in een groot, zijn er in een groot deel van het land opklaringen.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 van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In dierenklinieken van de drie grootste ketens... werken zeker 100 onbevoegde diergeneeskundigen... blijkt uit onderzoek van de NOS en Omroep Brabant. Minstens vier dierenartsen voerden zonder registratie operaties uit... schreven medicijnen voor of stelden diagnoses. Milieuorganisaties beginnen vanaf vandaag wekelijks juridische procedures... tegen boerenbedrijven zonder geldige natuurvergunning. Ze eisen een steviger stikstofbeleid en willen afdwingen dat de provincies ingrijpen. In bijna het hele land rijden geen NS-treinen vanwege een staking.